10 uur. Bij de antiterreuroperatie in een voorstad van Parijs is vanochtend zeker één dode gevallen, meldt de Franse justitie. Een vrouw heeft zichzelf opgeblazen. Volgens Franse media is er nog een tweede dode. Verder zijn er vijf mensen aangehouden, vier mannen en een vrouw. De actie is nog altijd aan de gang. Er zou nog een verdachte in de omsingelde woning zitten. Bij de actie zijn drie politiemensen gewond geraakt. De antiterreuroperatie in Saint-Denis begon vanochtend om half vijf. De actie zou zijn gericht tegen het vermoedelijke brein achter de aanslagen van vrijdag, de Belg Abdelhamid Abaoud. Van Abaoud werd vermoed dat hij in Syrië zat. Het is niet duidelijk of hij ook gearresteerd is. In Saint-Denis staat het voetbalstadion Stade de France, waar vrijdag drie zelfmoordaanslagen werden gepleegd. In twee vliegtuigen van Air France, waarvoor een bommelding was binnengekomen, is niets gevonden. De twee toestellen waren onderweg van de Verenigde Staten naar Parijs en maakten voorzorgslandingen. Het ene toestel week uit naar Salt Lake City en het andere naar Canada. Beide toestellen zijn doorzocht, net als de bagage, maar er is niets gevonden en ze kunnen hun reis hervatten. Volgens CNN waren bommeldingen via de telefoon binnengekomen bij Air France. VVD en PvdA willen 35 miljoen euro vrijmaken voor steun aan vluchtelingen. Een deel van het geld is bedoeld om in landen als Libanon en Jordanië de situatie in vluchtelingenkampen te verbeteren. Dan krijgen vluchtelingen volgens de VVD meer perspectief en hoeven ze niet in gevaarlijke bootjes naar Europa te reizen. Ook gaat er geld naar een nog op te richten fonds om maatschappelijke organisaties te steunen in het Midden-Oosten, de Westelijke Balkan en Oost-Europa. In Loppersum is een eh, aardbevingsbestendige supermarkt geopend. De eerste van Nederland, meldt RTV Noord. Loppersum ligt in het aardbevingsgebied in Groningen. Voor het skelet is hout gebruikt in plaats van beton... omdat hout de schokken beter absorbeert. De winkelstellingen staan in rubber... en ook de vriesafdeling is met rubber beschermd. Het weer, soms nog wat regen, de wind neemt af en het wordt 13 graden. Tegen de avond meer regen en de wind neemt dan zee weer toe tot stormachtig. Ook morgen en vrijdag is het onstuimig en nat.